het NOS nieuws van 6 uur. Het Italiaanse Openbaar Ministerie is woedend op de Nederlandse politietop... vanwege de verlaten arrestatie van een maffia-kopstuk in Nieuwegein. Dat meldt onderzoeksprogramma Argos van de VPRO. Eind september werd een van de meest gevaarlijke leden van de Drangheta... Francesco Nirta, opgepakt in Nieuwegein. Hij was in eigen land veroordeeld tot levenslang voor moord. Nu blijkt dat de Italiaanse autoriteiten Nederland al maanden eerder hadden gevraagd... deze man op te pakken. De Italianen hebben een klacht ingediend. In buitenwijken van de Libische hoofdstad Tripoli zijn opnieuw gevechten uitgebroken tussen rivaliserende militieleden. De gevechten volgen op de geweldsexplosie van gisteren. Leden van een militie uit de stad Misrata zouden zijn opgerukt naar Tripoli, 200 kilometer verder. Premier Ali Zaidan riep vandaag alle partijen op kalm te blijven. En ook waarschuwde hij dat geen milities van buiten Tripoli naar de hoofdstad moeten komen. Het Nederlands elftal heeft de oefeninterland tegen Japan met 2-2 gelijk gespeeld. In Genk kwam Oranje op voorsprong door doelpunten van Rafael van der Vaart en Arjen Robben. En nog voor de rust kwam Japan met een tegendoelpunt. In de tweede helft maakte oud-VVV-speler Venlo er 2-2 van. Dinsdag speelt Oranje in de arena een oefenduel tegen Colombia. Participatiesamenleving is het woord van het jaar. Ruim een kwart van de bezoekers van het jaarlijkse congres van onze taal in Breda koos dit woord. Participatiesamenleving dook dit jaar op in de troonrede. Koning Willem-Alexander zei toen dat de klassieke verzorgingsstaat plaats moet maken voor een participatiesamenleving waarin iedereen wordt gevraagd zijn eigen verantwoordelijkheid te nemen. De woorden petitie en social basitas eindigden op een gedeelde tweede plaats. Het weer, grijs en nevelig, in het noordwesten en het noorden schijnt af en toe de zon.